Herman Vriend met het NOS-journaal. Protestbeweging Occupy gaat vanmiddag terug van Utrecht stempassen verbranden. De betogers doen dat omdat het volgens hen niets uitmaakt of iemand wel of niet gaat stemmen. Een stem heeft in het huidige systeem geen enkele zin, zegt Occupy. Het is volgens de beweging maar de vraag of politici enige invloed hebben op bedrijven. Occupy strijdt tegen de uitwassen van het kapitalisme. De ontvoerders van vier Fransen in Niger hebben voor het eerst in bijna twee jaar een levensteken gegeven van de mannen. De gijzelaars zijn te zien op een video die werd overhandigd aan de media in het West-Afrikaanse land. De mannen zijn in handen van een groep die zich Al-Qaeda in de Maghreb noemt, een van de grootste terreurorganisaties in het gebied. De ontvoerders eisen 90 miljoen euro voor hun vrijlating, maar de Franse regering heeft al gezegd dat bedrag niet te zullen betalen. De Franse politie heeft de hulp gevraagd van Italië en Zwitserland bij het onderzoek naar de moordpartij bij het meer van Annecy. Omdat de grenzen met beide landen in de buurt liggen, denken agenten dat de dader mogelijk naar een van die landen is gevlucht. Bij de moordpartij woensdag kwamen een Brits echtpaar, een oudere vrouw, een fietser om het leven. En twee dochters van het echtpaar overleefden het drama. De politie heeft nog altijd geen idee van het motief van de moorden. In het noordwesten van Nicaragua zijn ongeveer 3000 inwoners geëvacueerd nadat een vulkaan as en gas begon uit te stoten. De autoriteiten hebben militairen naar het gebied gestuurd, maar honderden mensen waren al uit zichzelf weggegaan. De San Cristobal-vulkaan begon gisterochtend te rommelen, kort nadat er explosies waren gehoord. Rond de vulkaan hangt een dikke rookwolk. Het weer zonnig met vanmiddag op veel plaatsen temperaturen boven 25 graden. Aan zee wat minder warm. Morgen kans op buien, maar het blijft zomers warm. Vanaf dinsdag een grotere kans op buien en het wordt koeler. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er zijn wel snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch.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 Oh, she's out there and she's having her fun. die Messina, I'm done. Oftewel van, zij kan doen wat ze wil, maar ze kan je ook gewoon krijgen hoor. Ik heb genoeg van jou. Ja, de meeste liedjes in de country of in welke serie dan ook, in welke pop, country, blues, noem maar op. Ze gaan meestal over de liefde. Zo ook beschreven door Phil Fazar. Had to put some folding chairs in the vestibule Yeah, it's getting full Even old Aunt Ruby came Her first time on an airplane It's her sister's girl She wouldn't miss it for the world And all them kids jumping in the pews And Mr. Charlie in his lime green suit Is a handsome man Remarks Widow Callahan Uncle Joe and Uncle Jay haven't spoken since 98, just said hello. It's a good day to let it go. So let the could be here for this. everybody stands and smiles as she comes walking down the aisle in her mama's gown. And daddy breaks on down. Granny Gramps in the second row stood right there 50 years ago and said their vows. Yeah, I guess it's working out. So let the angels gather, let the the preacher wat mooie nummers geschreven. En dit is misschien wel een van zijn mooiste nummer wat hij eh, geschreven heeft. Samen met uh, Jeffrey Steele en Greg Wiseman uitgebracht in, eh, in 2007 op een cd die hij toen het licht liet zien. En ik dacht dat dat ook de titeltrack van die cd was. Love is a Beautiful Thing. Maar dat moet ik even nakijken. One more midnight, hell catch you. 27 truck stops, Santa Fe to Grapevine, Hollywood and mine. I'm sitting on my suitcase waiting on my next ride. Ocean full of diesel, cloud of cigarettes, lonely again Doug Johnson, een man die zelf ook prachtige nummers schrijft en ook een hele mooie stem heeft, heeft deze cd voor die uh, eh, Hell Ketchum geproduceerd. Hij noemt de cd gewoon One More Midnight, eh, uitgebracht op Curb Record Label. Op Curb Record Label, daar heeft ook eh, Star de Aslan een cd uitgebracht. Door hun zelf geschreven en geproduceerd door Lyle Walker. En dat is een echte countryman, maar dat hoort u ook aan de muziek, hè? door Star de Aslan een draai aan haar stem dat ze lijkt op Tammy Wynette. U weet wel, Stand By Your Man en Divorce, dat waren de grootste hits van die Tammy Wynette. En af en toe lijkt het daar een heel klein beetje op. Misschien ligt het ook wel aan de stilgitaar die u daarachter in de muziek hoort. John Bon Jovi is eigenlijk iemand die zijn naam gemaakt heeft in de popmuziek, maar heeft tegenwoordig ook wel een beetje trekjes naar de country music. Zeker als hij het samen mag doen met Leanne Rimes in... till we ain't strangers. Might be hard to be lovers, but it's harder to be friends. Baby, pull down the covers. It's time you let me in. Maybe light a couple candles, and I'll just go ahead. song see when you look into my eyes. twee prachtige stemmen hè, die eh, bij elkaar gebracht zijn door eh, de producer. De producer Brad James, John Bon Jovi en Liam Rimes. Till We Ain't Strangers Anymore staat er dan nog achter tussen aanhalingstekens. Luke Bryan is een nieuwkomer in de country scene. Where I was born was heaven on earth. River washes that red Georgia dirt. The sunset slow when the stars shine bright. We raised cotton and corn and little cane and kids. You either lived on a farm or wished you did. And Jesus always walked close by our side. Where I grew up, we rode in trucks. There's a lot about life we learned on the bus How to lie, how to fight, how to kiss, how to cuss The closer we sat to the back, the smarter we got We were poor, we were ugly, we were all best friends Wide-eyed, baptized, and still wanting to sing hunting and fishing and football games. Then it was girls. Where Flint River washes that red Georgia dirt The sun sets slow and the stars shine bright Where I grew up We rode in trucks I'll Stay Me, zo heet de cd die hij in 2006 al volschreef, deze Luke Bryan. Maar het zou nog tot oktober 2007 duren voordat die cd echt op de markt kwam. George Strait zingt een nummer wat eh, prachtig geschreven is door Rodney Clausen. I saw God today. Just walk down the street to the coffee shop. to take a break I'd been by her side for 18 hours straight Saw a flower growing in the middle of the sidewalk Pushing up through the concrete Like it was planted right there for me to see The flashing lights, the honking horns All seemed to fade away In the shadow of that hospital at 508 I saw God today I've been to church, I've read the book I know He's here, but I don't look Near as often as I should Yeah, I know I should His fingerprints are everywhere I just slow down to stop and stare I saw God today Saw a couple walking by They were holding hands Man, she had that glow yeah, I couldn't help but notice She was starting to show Stood there for a minute taking in the sky Lost in that sunset splash of amber melted into shades of red. I've been to church, I've read the book, I know he's here, but I don't look near as often as I should. Yeah, I know I should. His fingerprints are everywhere. I just slow down to stop and stare. Oh, Got my face pressed up against the nursery glass She's sleeping like a rock my name on her wrist, wearing tiny pink socks. She's got my nose, she's got her mama's eyes. My brand new baby girl, she's a miracle. I saw God today. George Strait. I saw eh, God today. En ik kan me voorstellen als je echt heel erg gelovig bent... dat je dan in hele kleine dingen in het leven iedere keer eh, ja, de, de vingerafdruk... zoals zij het zegt, van God terug kunt vinden. Ik ben niet zo'n vingerafdrukvinder hoor. Longcore Woman, Clint Black. Stamt al uit 1971 hoor. Toch opnieuw op een cd gezet door deze man. Lekker stevige country music. I know that baby tried to find me somewhere inside Losing Game Rascal Flats. En Rascal Flats bestaat uit eh, Gary Levox, Jay DeMarcus en Joe Dunrooney. Rooney. Die Morgens en Leafox, uh, eh, zij komen alle twee uit eh, Columbia, Ohio. En zij hebben de groep eigenlijk eh, opgericht. En later hebben zij daar die Rooney bijgehaald. en het is oké, het is een native voor hun. Want hij komt niet uit, uit Columbus. De vocals die zijn nogal heel erg... ja, primitief wordt het wel eens gezegd en heel erg harmonieus. Het zijn prachtige zangers, deze jongens van Rascal Flats. een eh, van Emily West, Rocks in Your Shoes. Eh, ik had het daarnet over eh, Rascal Flats en hoe dat die band is samengesteld. En samengesteld is door Gary Lee Vox en J.D. Marcus. Zij waren aan het optreden en zij liepen rond door een, een, een, of over een festival en zagen daar de band van Shelly Wright. En toen zeiden ze tegen elkaar zo van, dat zou mooi zijn om zo ook een eigen band te hebben. En zij vroegen dus aan, eh, aan Rooney, die dus ook in die band zat van die Shelly Wright. zou jij ook bij ons eh, in de band willen komen spelen? En die man was niet te lui en zei daar gewoon volmondig ja op. Dit is die Shelly Wright en in de dekking hoort u dus die twee andere heren nog, hè? Op de bottom drawer. In de of the dresser by our bed is a box of odds and ends that I have always kept. But the man who sleeps beside me doesn't know it's even there. Little pieces of my past that I shouldn't have to share. het daar net over gelovige mensen die in hele kleine dingetjes de, de, de, de vingerafdrukken van God terugvinden. Nou, deze dame, deze Shelley Wright, zij heeft allemaal hele kleine dingetjes ergens in een kastje liggen waar, eh, waar eh, ze hele goede herinneringen aan heeft. Eén regeltje daaruit vind ik nogal mooi. De champagne was heel goedkoop, maar de kurk die blijf ik gewoon bewaren. Dit cd kreeg ik thuis gestuurd van Cupid Records in Amerika. I have come to the simple conclusion Life can be one box of confusion As I fumble through its latest illusions I know this much is true Like everyone else I've got my dreams If I had my way I'd want everything And most of all I want to be loved by live my life somewhere in the middle. Darling, it ain't no great big riddle what it takes to get me through. I've got a bottom line budget with champagne taste. I set my sights a little higher each day. And most of all, I want to be loved by geproduceerd door eh, Jerry Cupid, de eigenaar van Cupid Records daar in Amerika. Sammy Sadler bracht deze cd uit eh, onder eh, zijn eigen naam. Nee, nee, nee, niet onder zijn eigen naam. Heart shape Like Texas, zo heet deze cd. En dit was I Wanna Be Loved By You. En toen moest ik meteen denken aan een ander nummer. Loved By You, u weet wel, van Stephen McClintock en deze Anne Withworth. Ik heb het gezien, live, in augustus... 1999. 15 augustus 1999. Toen stonden zij op het podium bij Florania. Just look into these eyes The fact that we have come this far Is no surprise It's the way you hold my iedereen wel mooie herinneringen aan een eh, bepaald gebeuren in zijn leven. Dit was voor mij ook zo'n klein gebeuren tijdens dat eh, Floralia Country Festival. Ik zat in de radiowagen van, eh, van het NOB opnames te maken voor de KRO. Caro's Country Time heette dat toen nog. Die namen, dat, eh, die namen dat festival op en zonden dat later in twee uur weer uit. En eh, terwijl dat Tumbleweed daar op het podium stond, eh, zat ik dus in de radiowagen. Wij zaten daar de zaak te monteren en op te nemen en te doen. Er stond er zo'n jongen naast mij die het podiumgeluid dan doet. Onmisbare mensen overigens, want anders zou je zulke mooie opnames niet kunnen maken. En toen zei hij op een gegeven moment die Tumbleweed, dat is een mooie formatie. En je moet eens op die gitarist letten die daarbij zit. Nou, ik mijn zijn oren gespitst natuurlijk. En eh, daar stond Steve McClintock. Hij speelde werkelijk de sterren van de hemel. En op een gegeven moment zei die en Whitworth die zei van... Eh, en dan nu even aandacht voor Steve McClintock, onze gitarist. Maar hij heeft ook een prachtige stem. En luistert u maar eens naar dit nummer. Nou, dat was dus Love By You. Ik wil u een klein stukje laten horen van dat live nummer hoort u dat de stemmen live en op de studio CD bijna hetzelfde zijn. fact that we En aan die jongen van... zou jij van mij even naar de mijn favoriete platenzaak willen lopen? Want ik weet hoe het gaat. Als de mensen zo, zoiets gehoord hebben, zoiets moois... dan is die cd zo uitverkocht. En hij is voor mij deze cd van Steven McClintock gaan halen. You give me strength, you give me hope. With 16 hoog appartementgebouw. Maar ik denk dat de huismeester die nu helemaal beneden zit... straks tegen mij zegt van zou je daar van mij een kopie van kunnen maken? Dat was dus een stukje live van eh, het Floralia Country Festival. Dat wordt eh, nu in augustus ook weer gehouden. Het tweede weekend van augustus wordt het, eh, het 32e als ik me niet vergis. Nee, het 27e, sorry. Het 27e Country Festival gehouden daar in Oosterhout, Noord-Brabant. En als u daar getuige van wilt zijn, dan kijkt u maar eens op de website van Floralia. En u zult zien wie daar allemaal optreden. En in het programma Country Track, daar zult u ook nog wat interviews te horen krijgen met optredende artiesten van die twee dagen. 1, 2, 3, 4. Dat zegt Willie Nelson. You don't think, you don't I'm, funny. Think I'm funny anymore. You used to laugh at all my jokes, even though you heard them all before. But you don't think I'm funny anymore. I used to fake a heart attack and fall down but even I don't think that's funny anymore. I guess things change. And the more they change, the more they stay the same. There ain't no blame. Sometimes the picture just don't fit the frame. And this is where the cowboy yields the floor you don't think I'm funny anymore I guess things change change, the more they stay the same. There ain't no blame. Sometimes the picture just don't fit the frame. And this is where the cowboy yields the floor.